Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen rechters en aanklagers zeggen dat ze zich minder veilig voelen dan vijf jaar geleden. Het komt vooral door dreigingen van criminelen. Meer dan de helft zegt dat ze wel eens zijn bedreigd, vertelt deze journalist. Het ging eh, van online bedreigingen eh, tot aan boze mensen in de rechtszaal... die schreeuwen of soms zelfs met dingen gooien. Ehm, en op die manier bedreigingen uiten. Maar sommige aanklagers geven ook zelfs aan dat ze echt doodsbedreigingen aan huis krijgen. Die dreiging heeft ook invloed op het werk van de rechters en aanklagers. Sommigen willen bepaalde zaken niet meer doen of denken erover om te stoppen. Minstens 48 mensen zijn omgekomen in Mexico door de orkaan Otis. Zes anderen worden nog vermist. De orkaan zorgde voor windstoten tot dik 300 km per uur. Vooral in een gebied waar veel toeristen komen. Meer dan 200.000 huizen en een heleboel hotels raakten beschadigd. Nog steeds is er op veel plekken geen stroom. In de buurt van Apkoude is gisteren een automobilist van de snelweg geplukt... die 13 flessen lachgas op de achterbank had liggen. Een andere bestuurder had hem zien rijden met een grote zwarte ballon in zijn mond. Toen de politie hem pakte, zagen ze door de ijsvorming op de fles... dat een paar ervan net gebruikt waren. De man is opgepakt. Kinderen en jongeren kunnen gezonder leven, maar dan moet de politiek daar wel bij helpen. Dat zegt de Gezonde Generatie. Dat is een club van gezondheidsorganisaties. Straks praten ze erover met politieke partijen. Die moeten dingen anders gaan regelen. Neem nou bijvoorbeeld de supermarkt. Daar kan nog van alles gedaan worden. Tegengaan van marketing voor eh, voor kinderen. Zorgen dat eh, de, de aanbiedingen wat minder op de ongezonde producten gaan zitten... maar veel meer op de gezonde producten. Het verlagen van de btw op groente en fruit. Dat zijn echt hele grote stappen die je kunt zetten. En dat gesprek is natuurlijk nu, omdat er straks verkiezingen zijn... en er dan een nieuw kabinet aankomt. Het weer nog aan de kust regen, verder af en toe wolken en af en toe zon.